op 9 juni een voorkeurstem op hem moeten uitbrengen. Wilders is en blijft de leider, maar ik zou graag een meer democratische structuur zien in de partij, aldus Brinkman. Hij gaf geen antwoord op de vraag of hij zijn standpunt al met Wilders heeft besproken. Het aantal doden door het mijnongeluk in Rusland is opgelopen tot 43. Gevreesd wordt dat ruim 50 vermiste mijnwerkers ook zijn omgekomen. Voor zover bekend zijn er geen tekenen van leven gehoord vanuit de ingestorte gangen. Afgelopen zaterdag was er een ontploffing in de mijn. Die ligt in West-Siberië op zo'n 3000 kilometer van Moskou en is een van de grootste van Rusland. De Britse conservatieven hebben de liberaal-democraten een referendum aangeboden over een nieuw kiesstelsel. Ze noemen het een laatste aanbod aan de partij van Nick Clegg. Hervorming van het kiesstelsel is een belangrijke eis van de liberalen. Gordon Brown stapt in het najaar op als leider van de Britse Labour-partij. Labour verloor de verkiezingen van donderdag en Brown zegt dat hij daar de verantwoordelijkheid voor neemt. In Algerije heeft de politie een vrouw bevrijd die 20 jaar lang in een schapenhok was opgesloten. Haar vader en haar broer hadden haar seksueel misbruikt en waren bang dat het uit zou komen en daarom sloten ze haar op. De politie was getipt door buurtbewoners die uit het hok menselijk geschreeuw hadden gehoord. De vader en broer worden vervolgd wegens vrijheidsberoving en marteling. De Belgische auteur Bernard de Wulf heeft voor zijn novelle Kleine Dagen de Libris Literatuurprijs gewonnen voor het beste Nederlandstalige boek. In Kleine Dagen beschrijft de Wulf het opgroeien van zijn eigen kinderen, een meisje en een jongen. De jury noemt het boek een stilistisch kroonjuweel. Bij de prijs wordt een geldbedrag van 50.000 euro. Het weer... Het is koud, een graad of drie.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 joy. ZFM.